Dikter Hark met het NOS Journaal. In Cairo begint vandaag de rechtszaak tegen 850 betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind in januari en februari. Ook wordt hij verdacht van corruptie. Daarvoor kan hij de doodstraf krijgen. Het is nog maar de vraag of de 83-jarige Mubarak komt opdagen. Hij zou te ziek zijn om terecht te staan. Ook de tweede vergadering van de Verenigde Naties van de Veiligheidsraad over het geweld in Syrië heeft geen resultaat opgeleverd. De westerse leden willen een veroordeling van het regime Assad, maar onder andere Rusland wil dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. De overleg wordt later vandaag voortgezet. Vanwege het geweld heeft minister Roosentaal de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. In Halsteren in Noord-Brabant is kort na middernacht brand uitgebroken in een winkelcentrum. Het vuur was na de uur onder controle. Volgens de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel was er zoveel rook dat de inwoners van Halsteren hun ramen en deuren enige tijd voorlopig gesloten moesten houden. Hoe groot de schade is, is niet bekend. In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Wie de man is, waar hij vandaan komt en waarom hij tot zijn daad kwam, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. In Saoedi-Arabië moet de hoogste wolkenkrabber ter wereld komen. De Kingdom Tower wordt net iets eh, meer dan een kilometer hoog. En dat is 200 meter hoger dan de Burj Khalifa toren in Dubai, die nu de hoogste ter wereld is. De bouw van de wolkenkrabber gaat 850 miljoen euro kosten. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het zuiden buien. Vooral in het zuidoosten en oosten met onweer, hagel en veel neerslag. Voor de buien uit ligt de temperatuur tussen 24 en 28 graden. Morgen in het oosten nog kans op een bui. Elders vrij zonnig en maximaal van een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A28 Utrecht-Zwolle...